De film won in de categorie drama de prijzen voor beste film, beste regisseur, beste filmscript en beste muziek. De Golden Globe zijn een van de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen. Op de Australian Open is Timo de Bakker in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Monfils. Hij won de eerste twee sets, maar aan het einde van de derde set kantelde de wedstrijd. Robin Haase bereikte de tweede ronde wel. Hij won van de Argentijn Berlok in drie sets. Het weer vanuit het westen bewolking, minima tussen 4 en 6 graden.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 Daarmee wordt de douanewet uit 2008 genegeerd waarin staat dat er voor wapendoorvoer altijd een vergunning moet zijn. Dat zegt de campagne tegen wapenhandel. Vuurwapens en munitie van, voor onder meer Sri Lanka, Honduras, Colombia en Cameroen zijn daardoor ongehinderd verscheept. In minder dan een jaar gingen 225 miljoen stuks Russische munitie en tienduizenden Oost-Europese machinegeweren naar Amerika voor de particuliere markt. De doorvoer loopt via de haven van Rotterdam en via Schiphol. Voor het eerst zijn in Nederland twee mannen met elkaar getrouwd in een synagoge. Dat gebeurde gisteren in een synagoge van de liberale Joodse gemeente in Amsterdam. In Amerika kunnen homo's in sommige synagoges ook trouwen. In Israël is dat nog niet mogelijk. Studenten en docenten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De acties beginnen in Utrecht, waar vandaag 24 uur lang college wordt gegeven en wordt gedebatteerd. Vrijdag is er een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos omdat er een boete komt voor te lang studeren. De vroegere Haitiaanse dictator Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Hij zei dat hij gekomen is om te helpen. Duvalier leefde al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk...